Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. VVD-fractievoorzitter Zelstra heeft een kogelbrief ontvangen. Hij zegt dat hij bedreigd wordt vanwege zijn standpunten in de vluchtelingencrisis. Ik wijk niet voor gekken die mij kogelbrieven sturen, zei Zelstra na vragen over het verharde politieke klimaat sinds de grote toestroom van vluchtelingen. Vannacht werd in Wormerland de auto van een raadslid in brand gestoken. En die brandstichting heeft mogelijk te maken met de komst van vluchtelingen naar die gemeente. Vanavond is er een bijeenkomst in Wormerland en die gaat gewoon door. Een bijeenkomst in Harlingen wordt uitgesteld omdat leden van de Nederlandse Volksunie hadden gezegd dat ze komen. Volgens de burgemeester van Harlingen is een gewoon gesprek met bewoners niet mogelijk als er NVU-leden bij zijn. De helft van de mensen in de noodopvang van het leger des Heils zou eigenlijk in de reguliere zorg moeten zitten. Volgens de organisatie zou die groep een psychiatrische behandeling moeten krijgen en beschermd moeten wonen. Uit het onderzoek van het leger des Heils blijkt dat ruim de helft van de bezoekers van de dagopvang agressief is. De politie heeft in de Amerikaanse staat South Carolina duizenden vuurwapens gevonden in een huis. De wapens zouden grotendeels gestolen zijn. De 51-jarige bewoner van het huis is opgepakt. De sheriff zei dat je onmogelijk door het huis kon lopen omdat er overal wapens lagen. merendeel van de wapens waren jachtgeweren die vaak nog nooit waren gebruikt. De politie denkt dat de man een obsessieve verzamelaar was en geen slechte intenties had. Twee Franse piloten die 20 jaar de cel in moeten in de Dominicaanse Republiek zijn gevlucht naar Frankrijk. De twee waren veroordeeld voor drugsmokkel, maar zaten nog niet in de cel omdat ze in hoger beroep waren gegaan. Franse piloten werden in 2013 gearresteerd omdat er in hun toestel 26 koffers met cocaïne waren gevonden. Ze hebben altijd gezegd dat ze niets met de drugs te maken hebben. Het weer vanavond en vannacht in het noorden helder en kans op mist. Morgen overwegend bewolkt en soms wat regen. In het noorden eerst nog af en toe zon. En het wordt 12 tot 17 graden. Dit is DFM. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Nog altijd staan er veel files in de Randstad. Het was een hele drukke avond spits. Op dit moment eh, zijn er files met minstens 10 minuten vertraging op de volgende wegen. De A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden, 7 kilometer. De A2 Utrecht Amsterdam, zojuist een ongeluk bij knooppunt Amstel. De A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. 20 minuten tijdverlies in de 10 kilometer file daar. De A12 Den Haag Utrecht bij Zoetermeer in aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Er staat 4 kilometer file. De A12 Utrecht-Den Haag bij Reewijk 5. De A13 Den Haag-Rotterdam 13 kilometer. De hele snelweg staat vol. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knoop het Ridderkerk en Sliedrecht-Oost 13. En vanuit Gorkum bij Sliedrecht-West 9. Na een ongeluk. De A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht. 10 kilometer file na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. De A27 tenslotte Breda-Utrecht. Door een kapotte vrachtwagen tussen Noordeloos en Knoop het Everdingen.